Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zogenoemde Kunduz-coalitie niet de eerste inzet bij de formatie. Dat zei GroenLinks-leider Sap bij Pauw en Witteman. Ze zei dat ze na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet wil... met liefst de PvdA in plaats van CDA of VVD. Sap en fractieleider Slop van de ChristenUnie zeiden dat ze een indringend beroep op PvdA-leider Samsom hebben gedaan... om mee te praten over de bezuinigingen. Volgens hen wilde Samsom zich niet vastleggen op een begrotingstekort van maximaal 3 in Kopenhagen zijn drie terreurverdachten opgepakt. De Deense Veiligheidsdienst had informatie dat ze bezig waren met het voorbereiden van een aanslag. Bij huiszoekingen zijn automatische vuurwapens en munitie gevonden. De arrestanten zijn een Jordaniër, een Turk en een Deen die in Egypte woont. Over een doelwit wil justitie niet zeggen. Het terreuronderzoek loopt nog steeds. De Deense minister van Justitie zegt dat de arrestaties het bewijs zijn dat er nog steeds een serieuze dreiging is. In 2005 ontstond grote ophef in de islamitische wereld na de publicatie van spotprenten met de profeet Mohammed. Een blinde Chinese dissident is gevlucht naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Dat heeft een vriend van hem gezegd tegen de BBC. Het gaat om een van de bekendste dissidenten van China, Chen Guangcheng. Hij stond onder huisarrest en ontsnapte volgens zijn vriend zondag door over een metershoge muur te klimmen. Na zijn ontsnapping, ontsnapping liet de dissident via een videoboodschap van zich horen. Daarin riep hij premier Wen Jiabao op om het in elkaar slaan van verschillende van zijn familieleden te onderzoeken. De dissident zou nu dus in de Amerikaanse ambassade zitten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. Het weer vannacht en ook overdag bewolkt en regenachtig. Maxima van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag ook buien. Koninginnedag afwisselend wolken en zon. Dit was het en hoor.